De loonstijging is lager dan verwacht, zegt minister Koolmees. Werkenden gaan minder inkomstenbelasting betalen... terwijl de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gaan. Vooral mensen met een middeninkomen profiteren daarvan. Volgens Koolmees gaan ook gepensioneerden en mensen met een bijstandsuitkering erop vooruit. De instantie waar klokkenluiders zich kunnen melden... is nu zelf onderwerp van meldingen van twee klokkenluiders. Het zogeheten Huis voor Klokkenluiders is bedoeld om werknemers te beschermen... die denken dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie... waar ze werken of hebben gewerkt. De ene melder klaagt over het functioneren van het huis in het algemeen. De tweede melder heeft aanmerkingen op de benoemingsprocedure... van de huidige voorzitter omdat het Huis voor Klokkenluiders deze zaken niet zelf kan behandelen... gaan de Nationale Ombudsman en een externe commissie van wetenschappers de meldingen onderzoeken. Italië krijgt geen straf van de Europese Commissie... voor de gebrekkige begroting die het land in vorige maand inleverde. Brussel dreigde met een boete die had kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Vorige week reisde de Italiaanse premier Conte naar Brussel... om over een aangepaste begroting te praten. Er is nu afgesproken dat onder meer de invoering van het basisinkomen in Italië... niet ingaat op 1 januari, maar dat het wordt uitgesteld tot 1 april. En dat betekent een flinke besparing voor de Italiaanse overheid. De vrouw van 29, die twee jaar geleden tijdens de jaarwisseling... een agent uit Boskoop doodreed, wordt niet verder vervolgd. De agent had met zijn collega's hun bestelbusje op de weg gezet... tijdens Oud en Nieuw, om een brandje te blussen. Hij werd aangereden toen hij achter de bus langsliep. Door de rook zag de automobilisten hem niet. Dan het weer nog in de loop van de middag meer bewolking. Aan de kust regent, wordt een graad of 8. Morgen later op de dag flinke buien.